Michel Koenen met het NOS-journaal. Mensen die er is. Je praat niet rechtstreeks met een medewerker, maar je krijgt een voorgeprogrammeerd antwoord. Ook wordt er doorverwezen naar betrouwbare SOA-zelftests. Veel tests zijn namelijk nog niet betrouwbaar. Veel mensen laten zich vaak niet bij de huisarts of het GGD testen... uit angst voor de uitslag, ongemak of vanwege de kosten. Alleen mensen die in een hogere risicogroep vallen... mogen zich bij de GGD laten testen. De app moet voor alle andere mensen uitkomst bieden. President Cartes van Paraguay ziet af van een mogelijke tweede termijn als president. In een brief aan een aartsbisschop schrijft de president dat hij dat doet na een oproep van de paus. Die riep de Paraguayanen na rellen eind maart op om de vrede te bewaren. En de rellen braken uit omdat het Paraguayaanse parlement Cartes een tweede ambtstermijn wilde gunnen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Google heeft een schikking getroffen met de Russische mededingingsautoriteit. Die zegt dat de internetreus zijn machtspositie misbruikt... door te eisen dat smartphones die op Android werken Google-apps gebruiken. Het bedrijf betaalt Rusland nu een boete van ruim 7 miljoen euro... en Russische Android-apparaten hoeven niet langer Google-apps te gebruiken. Kensington heeft twee prijzen gewonnen op de 3FM Awards. De band uit Utrecht won die voor beste album en beste podiumact. En de publieksprijs voor beste popsong ging naar Chef Special met Amigo. Andere winnaars waren rapper Boef, die met Habiba de beste video maakte... en Martin Garrix was de beste soloartiest en Broederliefde de beste groep. Het weer nog. Vanuit het noorden nog meer buien met kans op natte sneeuw. Het koelt af tot iets boven nul.